Goedemorgen, mijn naam is Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Kan minister Hoekstra zomaar twijfelen over de stikstofdoelen? Dat vroeg premier Rutte zich vanochtend af toen hij het AD las. Daarin zegt de CDA-leider Hoekstra dat hij wel vindt dat de stikstofuitstoot door de helft moet... omdat het niet overal al in 2030 zo hoeft te zijn. Daarmee zegt hij iets anders dan wat het kabinet met elkaar heeft afgesproken... terwijl hij zelf in dat kabinet zit. En dus hing Rutte vanochtend meteen aan de lijn. Dat is natuurlijk een interview wat ook wel eh, hier en daar natuurlijk eh, de wenkbrauwen deed uh, eh, reizen. Dus dat hebben we vanmorgen besproken. Staatsrechtelijk een vraagteken, maar het kan denk ik net. Uh, naar de inhoud van 2030 eerst nu het proces Remkes een kans geven. Maandag zijn de laatste stikstofgesprekken met bemiddelaar Johan Remkes. Het kabinet gaat kijken of ze wat kunnen doen zodat de boodschappen betaalbaar blijven. Want de koopkracht, hoeveel je kunt kopen van je geld, daalt flink volgens het Centraal Planbureau, vertelt verslaggever Lisa Schallenberg. Min 6,8 procent dit jaar. Ja, alles heeft te maken met die inflatie. De prijzen die stijgen hard en de lonen die nemen opvallend weinig toe, zegt het CPB. En dat raakt vooral mensen met minder inkomen. Het kabinet is weer voor het eerst bij elkaar na vakantie en ze kunnen meteen aan de bak. Het is echt eh, van ongekende omvang. Eh, dat, dat is ook best wel schrikken, dat het toch nog erger is dan we dachten. Zoals we de komende weken de begroting voor volgend jaar maken, moet echt het versterken van die koopkracht topprioriteit voor het kabinet zijn. We moeten zorgen dat we datgene doen om die mensen die het zwaarst te lijden hebben, dat we die eh, kunnen helpen. En op Lowlands kan je dit weekend ook zelf je zangkunsten laten horen bij de karaoke booth. Kan je onder meer deze Nederlandse klassiekers blaren. En dan denk ik aan Maar er zit wel een twist aan. Een deel moet namelijk in het Engels. Het is een experiment van de Universiteit van Amsterdam. En dan hebben we op heel veel verschillende plekken in die liedjes die tekst aangepast. En dan willen we nog steeds weten hoe goed ze dat eh, eigenlijk doen als er een andere tekst staat. En ehm, doordat het liedjes zijn weten we natuurlijk hoe de deelnemers dat normaal zouden zingen. Als het, eh, als het de Nederlandse tekst is. En dan kunnen we precies zien op welke plekken in de liedjes dat eh, makkelijker en moeilijker is. Ze hopen met de testen achterhalen hoe dat switchen in een taal gaat. Het weer nog, het is zonnig. Vanmiddag meer wolken en een buitje aan de kust. Het wordt een graad of 24 vandaag. Het weekend meer zon en 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een kapotte auto zorgt voor een file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Burgerveen is één rijstrook dicht.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 You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic anytime that we're together. I make I just love you and hold you for my hand, hold you for my hand hold you for my hand, hold you for my hand. Over and over again, yeah, my love is burning, babe. Feels like time in your light until the night is over. I wanna hold you so tight, so tight, coming closer. I wanna be in your light until the night is over.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 Chill. But all you gotta do is keep it real with a player. Just answer your phone whenever I call. Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz, cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street, sneaky link. Gotta watch how you move, what you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. Call call call call you You you You my my my baby, baby. baby, baby. baby, baby. baby, could could could could could me me me your your your we spend time. I I be sunshine. lady. mind. know wanna chill with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause shit get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city. Just in case I see a dizzy. That's why every gang, drink Alexander Wayne. She come from a broken home, now she got the finer thing. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my b- if that love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store, with your Louis fur, Calling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes, bad got Italian stitches. You know how to pick. So I hopped out the coupe and I hopped in pursuit like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your arms. Yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl. Maybe we could link tonight. I could be your sunshine. I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. Baby, we could spend time. I know you wanna chill with a player, but all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time.